Ze stond naar het werk te kijken in het Metropolitan Museum of Art toen ze opeens haar evenwicht verloor. De vrouw viel tegen het schilderij aan en greep het in een reflex vast. Daardoor ontstond een scheur van zo'n 15 centimeter. Volgens het museum in New York wordt het werk meteen gerestaureerd... en zal de scheur daarna niet meer te zien zijn. Het schilderij heeft als titel The Actor. Er is een rondreizende acrobaat op afgebeeld. Picasso maakte het rond 1904. De vrouw die tegen het werk aanviel bleef ongedeerd. Het is onduidelijk of ze moet opdraaien voor de schade. In Spanbroek in Noord-Holland zijn bij een verkeersongeluk vijf mensen zwaar gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en botste tegen een boom. De oorzaak van het ongeval in Spanbroek is nog onduidelijk, maar het is er heel glad, zegt de politie. Inwoners van vijf grote EU-landen zijn sterk verdeeld over de toetreding van Turkije tot de Unie. Blijkt uit een onderzoek van twee universiteiten uit Spanje en één uit Turkije. Van ondervraagd is 47% voor toetreding en 47% tegen. Tegenstanders van toetreding van Turkije vinden dat een islamitisch land niet past bij de christelijke wortels van de EU. Ghana en Algerije hebben de halve finale bereikt van het toernooi om de Afrika Cup. In de kwartfinale versloeg Ghana het gastland Angola met 1-0 en Algerije schakelde Ivoorkust uit. Na verlenging werd het 3-2. Later vandaag worden de twee andere kwartfinales gespeeld. Egypte-Cameroen en Zambia-Nigeria. Het weer. Het vriest overal licht en er is kans op gladheid.